Dat komt door een technische storing die vannacht begon. Het is nog onbekend hoe lang die gaat duren. Blijven we even bij het openbaar vervoer... want vandaag gaat op veel plaatsen de nieuwe dienstregeling in. Op het platteland heb je daar het meeste last van. Daar verdwijnen soms hele buslijnen. We doen maatschappijen om de kosten te drukken. Dubbel balen voor de Portugese voetballer Pepe. Niet alleen verloor hij met zijn ploeg gisteren in de kwartfinale met 1-0 van Marokko... maar hij heeft ook zijn onderarm gebroken door die wedstrijd. Hij bleef pijn houden en in het ziekenhuis ontdekten ze een breuk in zijn ellepijp. De Belgische regering komt met een nieuwe vliegbelasting... om vervuiling en geluidsoverlast aan te pakken. Vanaf 1 april worden korte vluchten en vliegtuigen... die meer dan gemiddeld uitstoten, meer belast. Daarnaast moeten privéjets voortaan ook belasting betalen... als ze te veel geluid maken. Nu zijn ze daar nog van vrijgesteld. En een orkest uit Groningen zal gisteravond niet snel vergeten. Afgelopen vrijdagavond gaf het studentenmuziekgezelschap een winterconcert... waar ze maanden voor gerepeteerd hadden. Maar doordat het Nederlands elftal speelde, kwam er bijna niemand. Daar hadden de makers van het programma even tot hier wat op bedacht. Wacht even, wij kunnen ze natuurlijk wel een groter publiek geven. Wanneer, wanneer kunnen we nou, dat nou, doen? bijvoorbeeld nu. Nu, oh, je bedoelt omdat ze er allemaal zijn. Precies. Natuurlijk, ze zijn hier het complete Groningen Studentenmuziekgezelschap. Volgens Stichting Kijkonderzoek keken er ruim 1,6 miljoen mensen naar het programma. Het weer, het is bewolkt. Langs de kust kan er een bui vallen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. ZFM Kerst. is all that I can give to you. When love is more. l o e van Hallie Lauren Love is made for you and me. Zij komt uit het eh, koude Alaska en is eh, een, echt een eh, fantastische jazz sax of, saxofonist. Een zangeres bedoel ik, Hallie Lauren. Prachtige zangeres, prachtige klanken van haar heldere stem. En ze is in 1984 geboren, dus echt super hedendaags van deze tijd. Hartelijk welkom in het tweede uur jazz hier bij ZFM vanuit een eh, koud en mistig Zandvoort. Mijn naam is eh, Marco en ik vind het fijn dat u luistert. En we gaan gelijk door naar nog zo'n prachtige heldere stem. En wel van eh, Diana Kroll met het nummer Temptation. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. En Diana Kroll, die komt net zoals uh, uh, ook uit het hoge Noord-Amerika... en wel uit het British Columbia, uit Canada. En ze begeleidt zichzelf op piano. En ze heeft onder andere twee Grammys gewonnen... waaronder eentje voor het beste jazz vocal.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 do on high, then straight to his arms I go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. just as before, and happy will be beyond the. Never again. Love me. Never again will I sail away. Les embrasser. Somewhere beyond the sea. Le long You're there, waiting. for love vie. Beyond the sea. Ellie Lauren Beyond the Sea... met de prachtige klanken van een uh, klarinet. waarbij we in het eerste uur natuurlijk veel trompet en saxofoon hebben. Hier in dit nummer een prachtige klanken van een uh, klarinet. En we gaan weer terug eh, ook naar de rietblazen, naar een saxofoon... en wel naar een Nederlandse saxofonist. Hoor je niet zo heel erg veel van. Het is de Jeroen Manders met de Jeroen Manders Quintet... En Jeroen Manders is op jonge leeftijd eigenlijk niet begonnen met een saxofoon... maar eerst met een trompet en een trombone. En hij heeft pas later toen hij op het conservatorium studeerde en voor een eh, saxofoon gekozen. Zoals gezegd, uh, eh, Jeroen Quintet met het nummer Boemha, met onder andere ook eh, meespelend erop Ek Ak van Royen. Eh, Noordse Jazz Tentet. En zoals het al eh, de naam al zegt, is het een tentet. Dus het bestaat uit eh, tien personen, waaronder Bart van Lier, Bert Joris, Hein van der Geijn, Jack van Pol, Jomme Hogendijk en nog zes anderen, zodat je bij tien komt. Um, zoals in dit eerste uur ook al veel, veel blazersmuziek en saxofoon. En als je natuurlijk ook over saxofoon hebt en een, een Nederlandse saxofoon... dan mag natuurlijk de naam van Piet Noordijk niet eh, Piet Noordijk eh, is een zoon van een vrachtschipper uit eh, Rotterdam. En hij heeft aan het Rotterdamse conservatorium klarinet gestudeerd... en heeft dat behaald met cum laude. Pas later is hij saxofoon gespeeld en dat heeft hij zichzelf aangeleerd. In het begin van zijn muziekcarrière speelde hij ook voornamelijk klassiek. En later is hij pas uh, overgegaan nadat hij ook bij het Koninklijk Marinekapel heeft gespeeld. naar de jazzwereld. Hij is een Echt een naam en faam in de Nederlandse jazzmuziek, denk ik. Zoals gezegd, eh, Piet Noordijk met zijn quintet met het nummer Turnaround. Thank you. vanuit eh, een Rotterdamse jongen die klarinet studeerde. En zometeen nog meer eh, fantastische muzikanten uit eh, Rotterdam. Een trompetist. Maar eerst gaan we weer even helemaal de grote oceaan over. Terug naar Amerika. En voor mij een van de grootste saxofonisten die onder andere in de James Brown Band speelde. En zijn naam is uh, Parker. Hij is behoorlijk op dat al. De laatste keer heb ik hem trouwens ook gezien in Rotterdam. Als we toch al in Rotterdam hebben. Zoals gezegd, Maceo Parker met het nummer Children's World. you meest Parker, eh, bekend onder andere van de James Brown uh, blazers. Eh, van het nummer Boots Revisited, het nummer Children's World. Het gaat ongeveer nog een kwartier deur, door, dus ik breek hem hier even af. Anders wordt het helemaal zo'n bevullend programma. Het volgende wat ik klaar heb staan is een... is een nou ja, ik vind het een fantastische trompetist. Hij heeft echt een typische klank, omdat hij op een prachtige uh, bukel speelt. Het, speelt. is natuurlijk een iets uh, kortere trompet met een iets eh, andere klank eh, als een trompet. Ik zeg het altijd, het is even iets minder schel. En eh, hij speelt dat samen met zijn JVD 4, dus Jan van maar met z'n vieren. Onder andere met Tineke Postma op, op, op drums. En John Engels en Marcel Veenendaal. En ik, van zijn album Dear John heb ik het nummer klaarstaan, uh, Chinook. Zoals gezegd, Chinook van Jan van Duikers, JVD 4. одному з жінок. van het album eh, de John, Jan van Dijk, dat 4. Met het nummer Chinook, met onder andere eh, Ineke op drums. Super gaaf. Om toch weer een beetje eh, te afkicken van zo'n heftige jazz. en op zo'n prachtige zondagochtend. Met er ook een beetje moet genieten van andere soorten muziek. Heb ik een, van een Engelse zangeres geboren in Londen. Maar voornamelijk heeft zij haar albums opgenomen in Amerika. Dat is Judith Owen. En ik heb een nummer klaarstaan van haar. Blossoms Blues. raised in a lion's den. Her name is Blossom, she was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she, she wants to do a man some good. She's an evil, evil one, but she just wants to do a man some good. She's a Jean, a la Bridget, she ain't no Red Riding Hood. precious baby. happy, some cause she's snappy, some call her honey, some think she's funny. And Ray Brown, he told her she was built for speed. Just put it all together, it's everything a good man needs. Oh, just put it all together, baby. It's, it's everything a good man needs. day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Well, it's almost like being in love. seems to me like a bell that is ringing for me and from the way that I feel when that bell starts to peal I would swear zijn ook aan het einde gekomen van dit eh, twee uur jazz op zondagochtend bij eh, ZFM. Mijn naam is Marco en ik wil u eh, hartelijk bedanken voor het luisteren. En fijn dat u er weer bij was. Uh, als we naar Maren, Deventer, Londen, Donut. Ik vind het hartstikke fijn dat u er allemaal weer heeft geluisterd. En ik sluit dit uur af met nog een nummer van uh, Diana En het heet Like Someone in Love. En zou het ook fijn vinden als u volgende week weer eh, luistert naar ZFM Jazz. Dan zit mijn collega Edward er. En ik ben er pas weer in het, eh, in het komende jaar. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Sometimes the things you do astound me Mostly whenever you're around wings bump into things like someone in love.